Wij dansen naar vrolijke samba, maar wij waren arm, Wij wonen in armzalige hutjes, maar wij dansten op straat naar de Roomba. De straten zijn daar van stof en zand, daar kwamen wij naar Nederland. Nederland, Nederland. Wij dansen hier een nieuwe dans, op de straat en op de stoep. Wij dansen hier een nieuwe dans Wij vinden het een nare grap. De kat niet trap, de kat niet trap. Ze laten ons niet vaak werken, omdat we negers zijn. We blijven dus arme negers en we dansen hier lang niet zo fijn. We springen op straten en stoepen, omdat honden hier overal poepen. Wij dansen dansen hier een nieuwe dans op de straat en op de stoep. Wij dansen hier een nieuwe dans, ter ere van de hondenkoe. Wij dansen hier nu stap voor stap, de trap, de trap Door de hondendrollen heen, van het linker op het rechterbeen. Wij vinden het een nare trap, De trap, de trap, de trap, de trap, de trap, de trap, de trap. The capitão, the capitão.